Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Russische onderzoeksjournalist Maxim Borodin... die vrijdag uit het raam van zijn woning was gevallen, is overleden. Hij raakte bij zijn val van de vijfde verdieping zwaar gewond... en is niet meer bij kennis geweest. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd... maar de hoofdredacteur van de nieuwssite waarvoor hij schreef betwijfelt dat. De 32-jarige Borodin schreef de laatste tijd veel over de dood van Russische huurlingen die meevochten in Syrië. 200 Russen kwamen vermoedelijk om door bombardementen van de door Amerika geleide internationale coalitie. Forum voor Democratie van Thierry Baudet verbreekt in Rotterdam de alliantie met Leefbaar Rotterdam als de partij deelneemt aan een nieuwe coalitie. De partij hoopt zo de impasse die is ontstaan te doorbreken. D66 wil niet samenwerken met Forum en omdat die partij samenwerkt met PvdA en GroenLinks is het bijna onmogelijk om een meerderheid te vinden. Twee oud-medewerkers van de MIVD vrezen voor hun leven... door informatie die Marco Kroon naar buiten heeft gebracht. Kroon vertelde eerder dit jaar over een geheime operatie in Afghanistan. De MIVD'ers zeggen dat zij zelf en hun families nu gevaar lopen... en spannen een rechtszaak aan. De grootste moslimorganisatie van Indonesië wil geen totaalverbod op alcohol. Een aantal leden van het Indonesische parlement wil alcohol verbieden... omdat er de laatste tijd veel mensen overlijden door zelfgemaakte drank. Alleen al in de afgelopen twee weken gingen 100 mensen dood door het giftige drankje oplossan. Drie keer zoveel als heel vorig jaar. Volgens de organisatie, met 40 miljoen leden, is alcohol onrein, maar betekent dat niet dat het helemaal verboden moet worden. Het wetenschappelijk bureau zegt dat het parlement er verstandig mee moet omgaan. Het weer. De bewolking neemt vanavond toe en lokaal kan er een beetje regen vallen. De wind zwakt af. Vannacht kan het lokaal nevelig worden, bij minimaal rond 9 graden. Morgen eerst veel bewolking met landinwaarts soms een bui, later meer zon.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 De eerste is van eh, Michael Colwich, uh, nummer 2 alweer. Ja, ja, hij gaat maar door, hij gaat maar door. En daarna een, ook een bijzonder werkje met de titel We Have Only Come To Dream. Ja, een hele mooie titel, We Have Only Come To Dream van Terry Lee Nichols met eh, Rebecca Eden. En dat is een, uh, ja, dat is weer een eh, mooi bombastisch werkje, gevuld met heel veel muziek. Dus daar, daar gaan we straks ook even van genieten. Oké, ja, wat wachten we nog op? Ik zou zeggen, start er maar. Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. Thank you. is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.